Rashid Finch met het NOS Journaal. Het risico van kindermisbruik krijgt bij de kinderopvang te weinig aandacht. Dat zegt de commissie Gunning, die de grote zedenzaak in Amsterdam heeft onderzocht. Volgens de commissie is het een gemiste kans dat de meldingen over hoofdverdachte Robert M. niet hebben geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. De commissie wil dat er altijd twee begeleiders op een groep zijn en ook moeten de medewerkers beter worden gescreend en hoger zijn opgeleid. In het proces tegen PVV-leider Geert Wilders heeft Bertus Hendricks gezegd dat hij verbaasd is over de getuigenissen die Arabist Hans Jansen en raadsheer Tom Schalke woensdag deden. Hendricks denkt dat Jansen ter plekke heeft verzonnen dat Schalke hem probeerde te overtuigen een proces tegen Wilders te voeren. En dat Schalke officiële papieren bij zich had om argumentenkracht bij te zetten is Hendricks niet bekend. In België is grote ophef ontstaan na een interview met oud-bisschop van Geluwe. Die bekende op tv dat hij nog een tweede neefje heeft misbruikt, maar dat dat niet veel voorstelde. Het was geen brute seks, zei van Geluwe. Zijn opvolger, bisschop de Kezel, zegt verbijsterd en bedroefd te zijn over de uitspraken. Een basisschool in Heemskerk, die gisteren en vandaag na bedreigingen was gesloten, gaat maandag weer open. De schoolleiding had zelf besloten de deuren te sluiten na een paar e-mails die als bedreigend werden ervaren, ondanks dat de politie sluiting niet nodig vond. De politie onderzoekt de herkomst van de e-mails. De ouders van de kinderen krijgen vanavond meer details te horen. De Amerikaanse profgolfer Kevin Na heeft een nieuw record gevestigd op een par 4 hole. De Texas Open had hij 16 slagen nodig op de negende hole. Zijn er 12 meer dan ervoor staat. Nog nooit eerder stond een golfer in een PGA-toernooi zo te klungelen. Kevin Na behoort tot de beste 75 golfers van de wereld. Dan het weer, steeds meer stapelwolken, maar het blijft wel droog.